Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt steeds drukker bij de voedselbank. Dat komt doordat alles de laatste tijd flink duurder is geworden. Daardoor kunnen veel mensen hun vaste lasten niet meer betalen. In trouw zegt de Vereniging van Voedselbanken dat zich nu ook ouderen melden... of mensen met één of meerdere banen die vroeger gewoon rond konden komen. De verwachting is dat er aan het eind van de winter 40% meer mensen gebruik maken van de voedselbank dan begin dit jaar. In het Groningse dorp Zoutkamp zijn bewoners klaar met de overlast van asielzoekers. Even verderop is een tijdelijke opvang voor zo'n 600 mensen... die daar wachten tot hun asielaanvraag wordt behandeld. Gisteren gingen inwoners van Zoutkamp in gesprek met de burgemeester en de politie over de problemen. Nou, ze stelen alles, ze slopen alles, jatten alles eigenlijk gewoon. Dus, eh. Absoluut, nou, ik noem het tuig. Ik noem het echt tuig. Ja. Niet allemaal. Nee, er zijn ook goede bij, vind ik. Ja. ja. En als het gaat om die overlast, heb je daar zelf ook mee te maken gehad? Ik zelf persoonlijk niet, maar eh, als het zo doorgaat, uh, gaat het wel komen, denk ik. Inwoners hopen vooral dat er snel een eind komt aan de overlast. De bedoeling is dat de tijdelijk. Opvangen Zoutkamp een half jaar open blijft. En voor het perfecte biertje moest je gisteren in Westerbork in Drenthe zijn. Daar was het Drents kampioenschap biertappen. Deze man weet waar een perfect vaasje of fluitje aan moet voldoen. Wat belangrijk is, dat is dat je het, eh, het eh, bier zo mooi in het glas krijgt dat het mooi inrolt. En dat je hem dan mooi perfect afschuimt. Dat er een hele mooie bolling op komt. Dat er absoluut geen luchtbelletjes op het eh, bierkraag komt. Ook de jury lette gisteren extra goed op het afschuimen. Je legt eigenlijk een zuurstofdichte laag. Doordat je er een filmlaag van water overheen legt. En daarmee wordt je bier minder bitter. En dat geeft, daarmee hou je ook mooie schuimkraag. En heb je een langere, mooiere beleving van je glas bier. De Drentse winnaars van gisteren plaatsen zich voor het NK biertappen. Dat is over een tijdje in Amsterdam. En het weer nog vanochtend nog wat mist. En daarna is het wisselend. Af en toe wolken en een buitje, maar ook af en toe zon. Het wordt maximaal 16 of 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB is te hinderen op dit moment eh, is in de regio Den Haag-Rotterdam. Met name door ongelukken die daar gebeurd zijn. Ook elders in het land zien we diverse aanrijdingen.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 De regering Biden voert de druk op bij het autoritaire bewind van president Daniel Ortega in Nicaragua. Volgens de Amerikanen is het doel om de middelen te ontzeggen dat het nodig heeft... om de democratische instellingen in Nicaragua te blijven ondermijnen. Meer dan 100 strafrechtadvocaten uiten in een brandbrief hun zorgen... over nieuwe opsporingsmethoden van het Openbaar Ministerie. Over de werkwijze bij het in beslag nemen, aftappen en hacken... van versleutelde communicatiediensten zou het OM niet open zijn. Straks is er een gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland. Iets na 11 schuift de maan tussen zon en aarde... waardoor gedurende ongeveer twee uur de zon gedeeltelijk verduisterd wordt. Het weer. Vanochtend start lokaal met een enkele mistbank, maar die verdwijnen snel. In de loop van de dag trekken enkele wolkenvelden over, maar de zon schijnt ook geregeld.